onder wie drie chirurgen. Een van hen is opgenomen op de intensive care van zijn eigen ziekenhuis. De bestuursvoorzitter zegt tegen 1 Limburg dat er geen aanwijzingen zijn... dat het personeel patiënten heeft aangestoken... Ook kan alle spoedzorg gewoon doorgaan. Vanwege de besmettingen zijn twee van de 19 operatiekamers van het ziekenhuis gesloten. Het kabinet moet zich op meer richten dan alleen het coronavirus afremmen en de directe economische schade beperken. Dat zeggen de directeuren van de drie grote planbureaus in NRC. Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau traden niet eerder samen naar buiten. Ze zeggen dat de tientallen miljarden die het kabinet uitgeeft... ook moeten worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen... zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering. Een politieman van de eenheid Noord-Holland zit vast op verdenking van onder meer ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Het gaat om een man van 60 uit Heilo. Zijn woning is doorzocht. De politieman zou contact hebben gehad met een crimineel uit Beverwijk. Ook die is gearresteerd. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Tim Hofman volgt erin vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen die voor beste presentatrice. Zij kreeg de televisierster voor de zesde keer, een record. Het weer, eerst hier en daar een bui, maar in de loop van de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 eh, en 12 graden.